Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er is nog veel onduidelijk over de toedracht van de bomaanslag van vanmiddag in Sint-Petersburg. De autoriteiten vinden het nog te vroeg om te spreken van een terreurdaad. Op beelden zou wel een verdachte te zien zijn, maar daarover zijn nog geen details bekend. Bij de aanslag op een metroterrein zijn zeker tien doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. Het lijkt erop dat er geen zware bom is gebruikt. Vermoedelijk is één compartiment van de metroterrein getroffen. Op een ander metrostation in Sint-Petersburg is een bom in een koffer onschadelijk gemaakt. In Paramaribo demonstreren zeker duizend mensen tegen de Surinaamse regering. De menigte protesteert tegen de economische malaise en tegen de benzineprijsverhoging die vorige week werd doorgevoerd. Er zijn nog niet eerder zoveel mensen op de been geweest om te protesteren tegen de regering van president Bouterse. Eerdere oproepen vonden weinig gehoor. De demonstratie wordt gesteund door de grootste oppositiepartij in Suriname, enkele actiegroepen en een organisatie van kleine ondernemers. Andere oppositiepartijen en de vakbonden doen er niet aan mee. Ook in Eindhoven is dit weekend iemand aangehouden voor de mishandeling van twee homoseksuele mannen. Aanleiding was een ruzie over een fiets. De mannen werden uitgescholden. Een van de twee is met een vuist in het gezicht geslagen. Op dezelfde avond werden ook in Arnhem twee homo's aangevallen. Een van hen verloor een aantal tanden door klappen met een betonschaar. Twee verdachten werden al snel opgepakt, vier anderen melden zich later bij de politie. De prikpunten voor de NIP-test hebben een drukke dag achter de rug. Vanaf vandaag mag iedere zwangere vrouw voor 175 euro de bloedtest doen... waarmee chromosoomafwijkingen bij de foetus kunnen worden vastgesteld. Zo'n 800 vrouwen hebben dat vandaag laten doen, zegt het VUMC... dat de NIP-test voor heel Nederland coördineert. Normaal zijn het er ongeveer 360 per dag. Het weer. Op de meeste plaatsen is de zon doorgebroken. Later vanavond en vannacht wordt het nevelig met lokale mistbank.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 De Mavericks brengen met Brand New Day een gevarieerd album. Als je goed luistert, merk je dat de nummers toch wel iets met elkaar gemeen hebben. Ze doen allemaal denken aan het Amerika van tussen de jaren 30 en 60 van de vorige eeuw met misschien wel een klein uitstapje naar Jamaica. De plaat opent met Rolling Along. Het nummer had niet misstaan op een 78-toeren single of een LP van Johnny Cash, inclusief trompetjes uit die ene grote hit van The Men in Black. Een lekkere opsteker is de beste omschrijving voor deze song. life isn't easy, it's uphill, believe me. Whether you're weak or you're strong, sometimes you feel like you're back on your heels and everything's going all wrong. Through the confusion and all this illusion, somehow life still goes on. I found a cure, I know. every bubble. I promise it won't change a thing. I always find that my peace of mind still flies like a bird on the wing. What's gonna happen is still no Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand.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 Zijn eerste songs waren tegen de hippiebeweging gekant maar later kreeg hij juist meer sympathie voor de Democratische Partij in de Verenigde Staten. Hij schreef nummers over karakteristieke country-thema's als drankzucht en liefdesverdriet, maar maakte vooral naam door het traditionele repertoire te verbreden en ook maatschappelijke problemen als armoede en eenzaamheid te bezingen. Zijn eerste twee top 10 singles, Swinging Doors en The Bottle Let Me Down, stammen uit 1966. This old smoke-filled is something I'm not used to. But I gave up my home to see you satisfied. And I just called to let you know where I'll be living. It's not much, but I feel welcome here inside. bar stool. And my new home has a flashing neon sign. Stop by. till close country. Shoes is Roberts laatste single en hij scoorde ook met John Deere Beer en Gone Gone Gone. Ook deze songs zijn terug te vinden op zijn laatste album. Nu echter aandacht voor Robert Mitchell's versie van Borrowed Angel. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. like shit just tonight. I can't. Heeks debuutalbum Late Bloomer ligt al vanaf vorig jaar juni in de winkels. Op dit album tref je twaalf trefzekere country folk songs aan. Late Bloomer met erop Lucky Cigarette is een interessant debuut. Talking about you and me and the games people play. Oh, the games people play now. Every night and every day now. Never meaning what they say now. Never saying what they mean. we hope to die, and the other is to blame. Neither one will give in, so we gaze at our 8 by 10, think about na na na na na na na me. You're talking about you and me and the games people play. Presley en Taylor met This Phone. I'm still wasting time. Because your posts are weighing heavy on my mind. I see you're out there with a smile while I'm here at home. Just sitting here watching this darn phone. Oh, Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Wat hebben Frank Sinatra, Elvis Presley, Rita Franklin, Stevie Wonder en de Beatles met elkaar gemeen? Wel, ze hebben alle in woord en gebaar hun grote bewondering geuit voor Ray Charles. Hij staat vandaag centraal in deze rubriek. Hij vertolkt samen met anderen de songs Here We Go Again, Two Old Cats Like Us en Rock'n'Roll Shoes.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 And here we are, smack dab in the middle, but I think we can adjust. Hell, there ain't nothing new for two old cats like us. Tell the truth now. We've been down a whole lot of alleys with sugar holes. old cats like us. But everything's cool with two old cats like us. Let's go prowling. All right. Crossroads, Case de It seems like yesterday I heard people say, son, you were born to stray. Someday you'll settle down. I guess there'll come a time, maybe I'll toe the line. Right now I'm doing fine, rolling from town to town. guitars and ringing tones are in my blood and in my bones. Show me a bus and I'll call it home, cause I don't wanna change on a lonely day when they put me in my grave. There ain't a word you need to say, just hang up my rock and roll shoes. I don't care where I ride, I'll let my feet decide. sun. I'm in the mood and roll shoes. Hang up my rock and roll shoes, Ray. Hang up my rock and roll shoes. Yeah. Hang up my rock and roll shoes. I'm gonna hang up my rock and roll shoes. hang up my rock and roll shoes. Hang up my rock and roll shoes. Why don't you mm-hmm. hang up my rock and roll shoes, Ray? Hang up my rock and roll shoes. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Van Sunny Sweeney is begin maart het album Trophy uitgebracht op het 30 Tigers label. I Feel Like Hank Williams Tonight is een van de songs op dat album. Volgens de singer-songwriter is het een nieuwe kant van Sunny die haar groei als songwriter en artiest toont. I could live It was only my wife said hello, then goodbye. Told me she's going away. I didn't cry, it was all cut and dry. I hung up. In de rubriek Hitsongs ga ik naar drie dames die kans maken de country charts te bereiken. Als eerste horen we Olivia Dodjak met Don't Come Knockin'. Kali Pierce is van de partij met Every Little Thing. En Rachel Holder heeft een trieste mededeling. You only call me when you're drunk. knocking on my door no more. Don't hold my hand, I will leave it scarred. Don't trust a woman with a broken heart. Don't come knocking on my door no more. Pick your poison. no more, no more. I warned you. Getipt voor de top. Als ik deze wereld verlaat luidt de titel van Greg Wickham's album. Na het beluisteren van Mio Mai is mijn conclusie dat ik daar voorlopig nog maar even mee moet wachten.